de Stubenitski met het NOS-journaal. Minister scheert gematigd positief op het initiatief van 40 ziekenhuizen... om samen met een kleine zorgverzekeraar een nieuwe zorgpolis aan te bieden. De ziekenhuizen vinden dat grote verzekeraars nu te veel macht hebben... en verzetten zich tegen de visie van de verzekeraars dat er te veel ziekenhuizen zijn. De polis zou 5 tot 10 procent goedkoper zijn dan vergelijkbare polissen. Schippers zegt in een reactie dat ze voor ieder initiatief is dat de kosten in de zorg omlaag brengt en de kwaliteit hetzelfde houdt of beter maakt. Ze is het niet eens met de 40 ziekenhuizen dat er nu te veel macht zit bij grote verzekeraars. De financiële topman van woningcorporatie Vestia, Marcel de V, is vrijgelaten. Hij wordt verdacht van omkoping, witwassen en belastingfraude. Het onderzoek is nog niet afgerond. Maar de V is op verzoek van het OM vrijgelaten, omdat het niet noodzakelijk is voor het onderzoek dat hij langer vast blijft zitten. De V werd in april opgepakt en was bij Vestia verantwoordelijk voor het financieel beleid. Onder zijn leiding ging de woningcorporatie bijna failliet. Door speculatie bedraagt de schuld van Vestia zo'n anderhalf miljard euro. Het Openbaar Ministerie heeft voor bijna 10 miljoen euro beslag gelegd op bezit van de Vestia-topman. In een dorp in de Duitse deelstaat Neder-Saxen heeft een vader zijn vier kinderen om het leven gebracht. Daarna probeerde hij zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. De man van 36 ligt in het ziekenhuis. Hij had een afscheidsbrief achtergelaten. Waarschijnlijk waren huwelijksproblemen zijn motief. De moeder van de kinderen was op vakantie. Het weer, vanmiddag tijdelijk droog en af en toe zon. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige wind en het is 18 tot 21 graden. Vanavond gaat het weer regenen. Morgenochtend vooral in het oosten een bui. Smiddags is het vrijwel overal droog. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files in de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaricum en Eembrugge 6 kilometer. Tussen Afrit Bunschoten en Knoopend Hoevelaken 3 kilometer. En richting Amsterdam staat voor Afrit Bunschoten 3 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 2 kilometer voor Knoopend plein. A28 Utrecht Amersfoort tussen Knopend Rijnswit en Afrit en Dolder 4.